Zit van der Linde met het NOS-journaal. De leiders van verschillende landen hebben gesproken over de crisis in Haiti. Meerdere Caraïbische landen en ook de Verenigde Staten, Frankrijk en Brazilië waren in Jamaica bij elkaar. De landen willen dat er een overbruggingsperiode komt om daarna verkiezingen te organiseren. De premier van Haiti was niet bij de bijeenkomst. Bendes proberen hem weg te houden uit het land. Met veel geweld zijn de afgelopen dagen overheidsgebouwen ingenomen. Onder inwoners dreigt volgens de VN intussen een hongersnood. De zorg voor psychiatrische jongeren schiet tekort. De inspectie heeft zogenoemde zicos bezocht. Dat is de zwaarste vorm van jeugdzorg, waar jongeren van 12 tot 18 jaar zitten. Een ervaringsdeskundige zegt bij Nieuwsuur dat jongeren in deze afdelingen veel opgesloten worden, in isolement raken en juist trauma's oplopen in plaats van ervoor behandeld worden. De organisaties met ziekosafdelingen erkennen dat de zorg ondermaats is. Een van de twee afdelingen heeft een patiëntenstop ingevoerd. Tot morgennacht rijden er veel minder treinen in Duitsland. Machinisten staken opnieuw vanwege een CAO-conflict. Het gaat om personeel op passagierstreinen en in het goederenvervoer van Deutsche Bahn. Ook veel internationale treinen van of naar Nederland vallen uit door die staking. Voetbalclub Cambuur krijgt een lening om de bouw van een nieuw stadion af te ronden. De gemeenteraad van Leeuwarden is akkoord met een bedrag van 6 miljoen euro dat in 30 jaar terugbetaald moet worden. Zonder de lening kan het nieuwe stadion niet afgebouwd worden. En ook komen plannen voor woningen rondom het stadion in gevaar. De raad heeft volgens Omroep Friesland vooral daarom voor de lening gestemd. Het nieuwe stadion moet volgend voetbalseizoen klaar zijn.